Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De zendmast in Rotterdam is voorziening als de noodstroominstallatie vernield. Een aantal radiozenders eh, was daardoor via de ether niet te ontvangen in Rotterdam en omgeving. Een deel van die zenders is sinds middernacht weer goed te ontvangen... en volgens eigenaar Alticom zijn komende ochtend alle zenders weer te beluisteren. Donald Trump is snel teruggekomen van een omstreden uitspraak over abortus. De republikeinse presidentskandidaat blijft erbij dat abortus in de Verenigde Staten moet worden verboden. Maar hij vindt dat bij overtreding alleen de aborteur moet worden bestraft en niet de vrouw. Eerder had hij gezegd dat de vrouw ook moet worden gestraft. Dat deed hij in een gesprek voor publiek dat was opgenomen door nieuwszender MSNBC. Na aandringen van de vragensteller zei Trump dat er een vorm van straf moet komen. De uitspraak kwam hem meteen op felle kritiek te staan en uiteindelijk trok hij zijn uitlating in. In Alkmaar is een jongen van 17 opgepakt die zou hebben gedreigd de website van de Belastingdienst plat te leggen met een DDoS-aanval. Op Twitter verschenen volgens de politie de afgelopen dagen berichten dat de Belastingdienst zou worden aangevallen, zodat mensen geen aangifte konden doen. Nieuwswebsite Vice plaatste gisteren een interview met de jongen die zij achter het betrokken Twitter-account te zitten. In het interview zegt hij dat hij eerder de websites van de NPO heeft platgelegd met DDoS-aanvallen. Mensen met een WW-uitkering kunnen met behoud van uitkering als vrijwilliger aan de slag bij de start van de Ronde van Italië. Die is dit jaar in Nederland. Minister Ascher vindt de Giro een uniek evenement. Daarom heeft hij een uitzondering op de regels gemaakt. Vorig jaar deed hij dat ook al voor de start van de Tour de France in Utrecht. De Giro begint op 6 mei in Apeldoorn. Het weer vannacht in het zuiden regen. Het wordt 3 tot 7 graden. Overdag valt er in het zuidoosten regen.